Bij die invallen is administratie in beslag genomen. Mullenkamp wordt onder meer verdacht van verduistering, het aannemen van steekpenningen en het witwassen van zwart geld. Hij zou zich hebben verrijkt door onrechtmatige bonussen en een te hoog pensioen. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een aantal dubieuze vastgoedtransacties. Deutsche Eel deed in januari aangifte tegen Mullenkamp en nog een andere medewerker van de Amsterdamse woningcorporatie. In het Amerikaanse stadje Killeen is de woning doorzocht van een man die gisteren een bloedbad aanrichtte op de legerbasis Fort Hood in Texas. Een 39-jarige legerpsychiater opende daar gisteren het vuur en doodde 12 militairen. 31 mensen raakten gewond. De dader zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij is een Amerikaan van Jordaanse afkomst. De schietpartij speelde zich af op een basis waar militairen medisch worden gekeurd voordat ze op een buitenlandse missie worden gestuurd. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het verbod op godslastering wordt afgeschaft. D66, SP en VVD hebben de tekst van een initiatiefwet klaar en de PvdA steunt die. PvdA-kamerlid Heerts zegt dat hij zal meewerken aan het plan om het artikel over godslastering uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Maar dat betekent niet dat je nodeloos mensen mag krenken. Dat moet via andere artikelen strafbaar blijven, vindt de PvdA. Van Landschot Bankiers heeft in het derde kwartaal winst geboekt. De bank is weer uit de rode cijfers, maar noemt geen concrete bedragen. De winst is vooral te danken aan de stijgende aandelenkoersen, waardoor klanten vaker beleggen. Ook is er meer gespaard. Verder heeft Van Landschot nog steeds last van de recessie, omdat bedrijven betalingsproblemen hebben met hun lening. Het weer af en toe zon met vooral aan de kust hier en daar nog een bui bij een graad of 10. Vannacht en morgen regen en veel wind.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 Jij bent het goudstoel.